Visser met het NOS-journaal. In Farmsum in Groningen woedt brand bij een natriumfabriek. Precieze oorzaak is niet duidelijk. Er ging iets fout bij het overladen van natrium. De brandweer heeft zich teruggetrokken. Vanwege de brand is het voor de hulpverleners te gevaarlijk om het terrein te betreden. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven. Het is niet bekend of bij de brand een gevaarlijke hoeveelheid giftige stoffen is vrijgekomen. De omgeving van de natriumfabriek in Farsum is afgezet. Het dodental als gevolg van de aardverschuiving in de Colombiaanse stad Manizales is opgelopen tot 21. Tientallen mensen worden nog vermist. Zeker 14 huizen aan de voet van een berg in Manizales werden zaterdag onder de modder bedolven. De aardverschuiving werd veroorzaakt door zware regenval. Bij de zoektocht naar overlevenden worden onder meer speurronden ingezet. De reddingswerkzaamheden moesten vanwege de aanhoudende regen korte tijd worden gestaakt. Colombia kent een van de zwaarste regenseizoenen in lange tijd. Zo'n 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in vier categorieën, waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. Zoals altijd was ze weer bizar gekleed, ditmaal in een grote zilveren jurk met een hoed die volledig haar gezicht bedekte. Beste mannelijke artiest was Justin Bieber, die twee awards won. En ook Bruno Mars en 30 Seconds to Mars kregen twee awards. Tijdens de show in Belfast traden onder andere David Guetta, Lady Gaga en Justin Bieber op. En ook werd stilgestaan bij de dit jaar overleden zangeres Amy Winehouse. Het weer, het is bewolkt en 10 graden aan de kust tot 6 in het oosten.